Uh. <laughs> Sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen trekken, sjouwen Hey, leuk is ook te lachen. Sjouwen, trekken, schouwen, trekken, schouwen, trekken, schouwen, trekken, schouwen, trekken, schouwen, trekken, schouwen, trekken, schouwen, trekken, schouwen, trekken, schouwen, trekken, schouwen, trekken, trekken, sjouwen, trekken, sjouwen, trekken, sjouwen, trekken, sjouwen, trekken, sjouwen, trekken, sjouwen, trekken, sjouwen, trekken, sjouwen, trekken, sjouwen, trekken, sjouwen, trekken, sjouwen, trekken, sjouwen, Ja, is goed zo. trekken, sjouwen, stoppen. Sjouwen, trekken. Nou, zeg vooruit dan maar. Oké, oké, oké. Oh, jongen. Trekken. Wees nou eens serieus. Sjouwen, nou, trekken. Eh, nou, Sjouwen. ja, zeg. Nou, hè, hè. Och, jongen, jongen. Het is maar wat, hè. Het is maar wat. Ach, ja.